Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton zegt dat de oorlog terrorisme niet ten einde is met de dood van Osama Bin Laden. Het gevecht tegen Al-Qaeda gaat onverminderd voort. De inspanningen worden volgens Clinton zelfs verdubbeld. Bin Laden werd vannacht door Amerikaanse commando's gedood in een ommuurde villa in Pakistan. Ruim 30 commando's zouden in het geheim zijn ingevlogen vanuit Afghanistan omdat Bin Laden zich volgens de Amerikanen niet wilde overgeven, werd hij twee keer in zijn hoofd geschoten. Diverse Amerikaanse bronnen melden dat het lichaam van Bin Laden vervolgens in zee is gegooid, omdat de VS niet wilde dat zijn graf een bedevaartsoord zou worden. Het DNA-onderzoek is inmiddels gebleken dat het voor 99,9% zeker is dat de VS inderdaad Bin Laden heeft gedood. Waterschappen bereiden maatregelen voor wegens de aanhoudende droogte. Een daarvan is dat boeren hun velden en gewassen niet meer mogen besproeien met oppervlaktewater. Op verschillende plaatsen dreigt ook verzilting van het oppervlaktewater doordat zeewater de rivieren binnenstroomt. Het KNMI verwacht dat de droogte nog wel even aanhoudt. Dat zou betekenen dat de maatregelen eind deze week van kracht worden. Defensie is blij dat het Openbaar Ministerie geen hoger beroep instelt in de zaak Marco Kroon kapitein Kroon is daarmee een eind gekomen aan een lange periode van onzekerheid, zegt Defensie. Binnenkort wordt besproken hoe Kroon weer bij Defensie aan de slag kan gaan. Toem ziet af van hoger beroep omdat het niet denkt dat het gerechtshof Kroon wel zal veroordelen voor drugsbezit. Militairen van de landmacht helpen bij het bestrijden van de duinbrand bij Schorel. Ze worden onder meer ingezet bij het omwoelen van de humuslaag om te voorkomen dat de brand ondergronds voortwoekert. Het vuur is inmiddels wel onder controle. Naast de gewone blushelikopters is ook een Chinook-helikopter ingezet. Die kan per vlucht 10.000 liter water vervoeren. Het weer, vanavond is het helder en het koelt snel af. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon, maar het blijft fris. Met maxima van 12 tot 15 graden. Vanaf donderdag wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Rotstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. 3 kilometer voor Knoopend Hoevenlaken. En richting Amsterdam 3 kilometer bij Eembrugge. A4 naar Den Haag 6 kilometer bij Zoeterwoude Rijndijk. De A9 richting Amstelveen bij Knoopend Rotterpolderplein 3 kilometer na een ongeluk. Er is één reis ook dicht. Op de ringweg Amsterdam A10 tussen Geuzeveld en Knoopend Koenplein 3. A12 in richting Arnhem bij Bunnik nog 3 kilometer. A16 Breda naar Rotterdam voor Knoopend Terbrechtseplein 3 kilometer door een ongeluk. Dus één reis ook dicht.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 Though now I'm much more grown up I feel that I must own up To the fact that I'm in doubt of What the modern cynics shout out. They say it's spring This feeling light as a feather They say this thing This magic we share together Came with the weather too They say it's May. That's made me daft as a daisy It's May, they say It's May world this crazy Heavenly hazy you find a perpetual thing Did I need spring To bring the ring that you bought me Though it was spring the Wondrous day that you caught me Darling, I thought we knew Jesse Aaron McCohen.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 Act of Fate, zo heet de cd helemaal. Het is een demo CD geworden. Hij heeft eh, Charlie Hart, Jim Mortimer, Paul Emily en Malcolm Mont Mortimer heeft hij uitgenodigd om mee te spelen op zijn cd. Zeg, het is een demo CD geworden met allemaal muziek van die eh, Chris Jagger himself. platenmaatschappij Bertus hier in Nederland. Het is een platenmaatschappij die voor een heel klein publiek werkt. maatschappij die eh, eigenlijk maar voor een heel klein publiek werkt. Want eh, ja, de mensen die voor hun cd's opnemen, dat zijn mensen die brengen ja, de Americana of een beetje de minder gevoelige muziek uit, zoals ze dat ook zo mooi kunnen noemen. Flyers, zo heet dit nummer en dat allemaal door eh, de Heaven Notes uitgebracht. Nog zo'n stukje muziek. Wanna Away. Paul Brady heeft het eh, zelf geschreven en het is ook zo'n tekst waar je eigenlijk even voor moet gaan zitten. Paul Brady heeft het, eh, ik zeg al, zelf geschreven, zelf geproduceerd en hij bespeelt ook een aantal instrumenten zelf voor. Onder andere de bouzouki en alle gitaren. 2003 als Paul Brady dit nummer uitbrengt. En dame waar ik altijd al een beetje van onder de indruk ben geweest. Van haar stem en van de liedjes die zij schrijft. Heeft heel wat hits op haar naam staan. Dit is Precious van Annie Lennox. Mark Gary. Hij had het over een engel, oftewel angel. Nou, de dame in het volgende liedje, dat is eigenlijk ook wel een angel. Althans, de stem is van een engel. Ze zingt samen met de eh, formaatje Clouseau uit België. En het ligt voor op mijn tong, maar ik kan niet precies zeggen wie deze dame is. Ze heeft in ieder geval wel een kristalheldere stem op. Eh, het is een mooie stem, een heldere stem van deze dame. Maar ik zou bij God niet weten aan wie dat ik deze stem zou moeten toeschrijven hoor. Deze stem is heel herkenbaar. Het is namelijk de stem van John Hyatt. Your love is my rest. En natuurlijk ook weer door hem zelf geschreven en geproduceerd. Dit is de albumversion. These are the words buffalo herd From a shotgun blast scattered in flight I got a one-track mind Going down a one-train line Living on dreams half the time just to get what I need. The end of the line guaranteed. Your love is my rest. Cold catches fire. I'm down the wire in a flash. That big old smokestack pushing out black smoke and ash. So sad to think of hurting the one you love. But surely that's what leaving does. You'd know better. just to get what I need. The end of the line guaranteed. Your love is my rest. Your love is my rest. Father's last stand and I grin. So this is where old yellow hair's gold stamps begin. I got the blood on my hands. Can't even live where I just a traveling up speed just to get what I need. The end of the line guarantee. Your love is my rest. Your love is my rest. Your love is my rest. fun. stem heeft u eh, beslist wel herkend en ook die piano-aanslagen van haar. Ik vind dat heel knap. Sommige mensen die kunnen gewoon door de aanslagen op een piano al zeggen wie wie is. En dat is mij nog nooit gelukt hoor. Die Nora Jones heeft eh, dit nummer laten schrijven door uh, Jesse Harris. Maar zij heeft ook een nummer staan op dezezelfde cd, deze mini-cd, door haar zelf geschreven. Uitgebracht op Blue Note. Dit is van de cd Come Away With Me, de titeltrack. Come away with me and I will write you a song Come away with me on a bus Come away where they can't tempt us with their cloudy day In fields where the yellow grass grows knee high So won't you try to come Come away with me and we'll kiss On a mountain top Come away So all I ask is for you To come away with me in the night dit uh, eh, gezongen en geschreven is Come Away With Me. Het is al een uh, cd'tje uit 2002 eh, hoor, dus het is al een heel oud dingetje. Ik zei aan het begin van deze uitzending van als ik uit het raam kijk, dan is het echt zomer. We zitten nog in de Pasen en ja, de zomerse dagen die vliegen ons al om de oren. Laten we hopen dat het niet een hele korte voorzomer is en daarna weer heel veel regen. Kunt u zich voorstellen? ergens overdag zo rondlopen in het park. Op de achtergrond de auto's en dan zo fluitend door dat park heen. U had het al lang herkend hè? Die man die daar liep, die floot. Is dit alles van maar. geleden al een keer uitgebracht. En eh, gewoon in 1998 eh, of 1999, daar ben ik even kwijt, hebben ze dit nummer gewoon opnieuw eh, opgenomen. Althans opgenomen, de muziek hebben ze opnieuw ingezongen eigenlijk. Hè? None of us are free, don't give up on me. Dat zijn de bekende nummers van deze cd. Maar dit is ook zo mooi, hè? The Do I need a holiday Sun goes Blind Boys of Alabama. Die hebben het allemaal samen ingezongen en geplaatst op een cd. Gewoon van Solomon Burke, zijn eigen naam dragend. En I Need a Holiday is een van de mooiere nummers op die cd. Hè? Ik zou het bijna niet zeggen, maar dit is muziek van Stevie Wonder. Stefan Miracle in België. natuurlijk zijn de toetsen ook weer door eh, die Stevie Wonder zelf gespeeld. Hè? En natuurlijk heeft hij het zelf geschreven. En natuurlijk heeft hij het ook zelf geproduceerd. Stevie Wonder, muziek die eh, eigenlijk eh, eeuwig blijft eh, doordenderen in je hoofd. Hè? Denk maar eens aan Superstitions onder andere. En dat is de stem van Henk Westbroek, ook zo'n herkenbare stem. Hij heeft het over ieder voor zich, natuurlijk door hemzelf geschreven. Wordt een beetje afgezaagd als ik dat zo zeg. Hè? voor ons allen, oftewel ieder voor zich. En de schrijver van dit liedje heeft misschien wel heel goed geluisterd naar de muziek van Nora Jones. Hoort u dat pianootje zo'n een beetje in dezelfde stijl als dat nummer eh, nummer daarnet van uh, Nora Jones?